Visser met het NOS-journaal. Inspecteurs van het internationaal atoomenergie in Iran aangekomen voor een driedaags bezoek. De agentschap hoopt dat het land openheid van zaken wil geven over zijn nucleaire programma. De EU kondigde deze week aan per 1 juli geen olie meer af te nemen van Iran. In reactie erop overweegt Teheran nu om per direct de levering van olie aan Europese bedrijven te staken. Griekenland is woedend over een voorstel van Duitsland. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering goedkeuren en kan zo nodig een veto uitspreken. Het uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. In een reactie zegt Griekenland dat het zelf controle moet blijven houden over zijn begroting. President Saleh van Jemen is in de VS om een medische behandeling te ondergaan. De Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat zijn bezoek van korte duur is. Saleh raakte vorig jaar ernstig gewond bij een aanval op zijn presidentieel paleis. Bij de opstand tegen zijn 33-jarige bewind zijn al honderden mensen om het leven gekomen. Saleh heeft beloofd afstand te doen aan van de macht. Volgende maand zijn er verkiezingen in Jemen. De voormalige republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap Herman Kane heeft zich achter Newt Gingrich geschaard. Gingrich kan de steun goed gebruiken, want in Florida ligt hij in de peilingen achterop favoriet Mitt Romney. De republikeinse kandidaat Santorum heeft zijn campagne stilgelegd. Zijn drie jaar oude dochter, die al sinds haar geboorte kampt met een genetische afwijking, is in het ziekenhuis opgenomen. In het Brabantse dorp sint Willybrod is een auto en pizzeria binnengereden. De auto ramde de gevel en schoot vervolgens door. Op het moment van het ongeluk waren er mensen in het restaurant Pyramide aanwezig, maar niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk in Sint-Willibrord.